Als het waterpeil van de Maas in het noorden van Limburg wordt in de loop van de avond de piek verwacht. Rijkswaterstaat zegt daarvoor voldoende maatregelen te hebben genomen. En de gemeente Deventer bereidt zich ook voor op een mogelijke overstroming van de IJssel. Er wordt een noodkering aangelegd van grote zakken zand. Woensdag wordt in Deventer uit voorzorg de eerste straat afgezet. En de gemeente verwacht dat de Wellekade donderdag overstroomt. Het weer, vanavond is het eerst nog helder, vannacht zwaar bewolkt, vanuit het zuidwesten regen.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 Dat werd vandaag tegengesproken, maar toch daalden de koersen over een breed front. De AIX sloot 0,6% lager. Op de beurzen van Londen, Frankfurt en Parijs werden verliezen geleden van 1 tot 1,5%. En de rente op Portugese staatsobligaties liep gedurende de dag sterk op... maar daalde iets na berichten dat de Europese Centrale Bank de obligaties opkocht. Er komt een hulpfonds voor patiënten van de Purmerendse orthopedisch chirurg Kees de Bruin. De arts heeft in het Waterlandziekenhuis in Purmerend verkeerde behandelingen uitgevoerd bij mensen met rugklachten. Hij werd vorig jaar zomer ontslagen. Tegen de arts zijn inmiddels 88 klachten ingediend. Onder de slachtoffers zijn mensen die als gevolg van een operatie invalide en arbeidsongeschikt zijn geraakt. Het Waterland Ziekenhuis stort 100.000 euro in het hulpfonds. Het geld is voor mensen die in afwachting van de afwikkeling van hun schadeclaim in financiële moeilijkheden dreigen te komen. In de Verenigde Staten is één minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de schietpartij in Arizona. President Obama leidde de plechtigheid vanuit de tuin van het Witte Huis en in het hele land hingen de vlaggen half stok. Bij de schietpartij kwamen eergisteren zes mensen om het leven. Onder de veertien gewonden is het congreslid Gabrielle Giffords.